Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. Bij een ongeluk met een kwad is op de A2 bij Den Bosch een man verongelukt. De motor met vier wielen sloeg bij de Maasbrug over de kop. Een andere man die erop zat is zwaar gewond. Omdat een traumahelikopter moest landen is het verkeer in beide richtingen stilgelegd. Rijkswaterstaat verwacht dat de A2 in de richting Utrecht nog uren afgesloten zal blijven. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Ook is niet bekend om wat voor kwad het gaat en of het voertuig op de snelweg mocht komen. De reddingsactie in de Thaise grot gaat morgenochtend verder. Het reddingsteam moet de komende uren de zuurstoflessen in het grottenstelsel verwisselen. Vandaag lukte het om vier jongens naar buiten te loodsen. Ze moesten met duikmaskers op een tocht afleggen van vier kilometer, maar ze maken het goed. Acht jongens en hun voetbaltrainer zitten nog vast in de grot. De tijd begint te dringen, want het is weer hard gaan regenen in Thailand... en daardoor bestaat de kans dat de grot weer volloopt met water. Bij een treinongeluk in Turkije zijn zeker 10 doden en 73 gewonden gevallen. Dat meldt de Turkse media. Het ongeluk gebeurde in het noordwesten van het land. De trein met 360 inzittenden ontspoorde, vermoedelijk door een aardverschuiving als gevolg van zware regenval. Vijf van de zes wagons liggen naast het spoor. Hoe de gewonden eraan toe zijn is niet bekend. De trein was vertrokken vanuit Edirne bij de grens met Griekenland en was op weg naar Istanbul. Volgens de Turkse autoriteiten is de plaats van het ongeluk vanwege modder lastig te bereiken. En ondanks de aandacht voor de plastic soep in zee... is het na een mooie zomerdag een bende op de Nederlandse stranden. Volgens Stichting de Noordzee ligt er gemiddeld 370 stuks afval per 100 meter. Het gaat dan vooral om blikjes, flesjes, verpakkingen en sigarettenfilters. Gemeenten en strandeigenaren hebben schoonmakers in dienst...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 Beautiful You, gezellig op piano. En daarachter komt Don Latarski met zijn nieuwe album River. Ja, en dat is op gitaar. Nou, toch weer een beetje afwisseling. En natuurlijk de nodige, ja daar wil ik altijd steeds over beginnen, maar daar komt er dan weer niet van. Ehm, de nodige artiesten die eh, een beetje reclame maken voor zichzelf en voor dit programma. En dat vind ik zo leuk. En de eerste is van uh, Erik Scott straks. Die heeft er een heel verhaal van gemaakt. Eh, van wel 44 seconden. Dat, dat vind ik altijd wel erg aardig van hem. Goed, eerst maar eens even kijken. Matthew Meyer met... Bentley. En eh, zo heet de track van het album Beautiful You. Hi, I'm Eric Scott. And you're listening to the melodies and sounds of Peaceful Radio.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 من صبور لابد ينال وانا صبرت حد لتاني بنسالة صبري صبر الحديد يندك بجديد وإلا صبر ليتين مربي على الهنا قلت من صبر لابد ينال ياك قلت من صبر لابد ينال وانا صبرت حد لا تاني بمسالة صبري صبر الضحية في يوم العيد صبري صبر الضحية في يوم العيد متقبلة الذبيحة وهي دهشانة لحد صبور في الزمان لحد صبر في يد الزمان لحد صبر في يد الزمان كما كما صبرت انا, أنا Henny Becker, one of the artists on Peaceful Radio.